Je bent alle zenders al af geweest. Maar nergens kreeg je wat je echt wilde horen. Maar ineens, vlak voor kerst, werd de eten gevuld met een magisch geluid. De kerstman raast ineens vrolijker dan ooit over de daken van Amsterdam. Met op zijn radio een ongekende hoeveelheid unieke dancehits is de sound van 958. 958. Dance Radio op het maximale level. Laser FM. Nu 24 uur per dag. Live vanuit de hoofdstad. Oh, lift me up. As high as a mountain. Lift me up. And carry me in your arms tonight. The moon and the sun. You lift me up. Oh, yeah. It's in motion. The wheels of love. Don't you know that it's in motion? In motion. Ooh, oh, yeah. Oh. Happy, happy, happy New Year. Check website voor de muziek en de programma's van Laser FM. Oh, now they're going at it met Laser FM. Laser FM. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Rockin' hits with John Hendricks, Lasers. to you get the wrong idea about me? I don't have nothing to hide. I want the world to see. Just like a car, I'll you out of your mind. It's always the first step in us having a good time. Sing sing sing sing sing up, up, up, up. up, Life. welkom terug bij het derde uur Hendrix op de radio. Aftrap was voor Cameo en Single Live. 24 uur per dag zijn we nu te beluisteren hier op de grote 958. We gaan door tot eh, vanavond laat. En misschien daarna ook nog wel, dat is niet helemaal duidelijk, maar daar hoor je nog van alles over straks na 9. De hotline staat nog steeds open 0614518124. 0614518124 voor jou op of aanmerkingen of wat dan ook. als je je huwelijksproblemen wil bespreken, kan dat ook. Ik weet niet wie er momenteel achter de telefoon zit, maar je kan alles bij ons kwijt. tijd geworden voor Raw Silk. We gaan luisteren naar een hele lekkere lange. Een hele lekkere lange. Hier is Do It To The Music. Won't you tell your secret? Mrs. Walking. Welkom bij het programma Dance Classic met John Hendricks. Deze gezellige tweede kerstdag in het jaar van 1919. Het jaar van 2001. Het is nog steeds even wennen hoor, het millennium. Dus Dat zal straks wat worden met die euro's. Takkenfeest. tijd voor het live werk hier op 958. We gaan het jaar tot 1978 met Cheryl Lynn. We gaan genieten van Encore in een lekkere lange versie. Maar liefst 8 minuten 18 lang. Is dat genieten of niet? Je kan reageren op de uitzending 06 of via de digitale snelweg www.laserfm.nl. Dan kan je een eh, berichtje achterlaten in ons eh, guestboek. Ik zou zeggen, surf daar eens een keertje heen. my ticket right as hand. Oh, Your good love deserves an encore. I'm coming tonight, baby. soon as I get off of work. You see, I've been working hard all day, and I've been thinking about it all. Your good love, and I know it's gonna. give you a standing ovation. Cause I'm your man, and I know test when I see in ons eh, guestboek. Op onze eh, site, LaserFM. Yeah! www.laserfm.nl wou ik zeggen. Even daar mijn horen. Het is trouwens Cheryl Lynn in Encore. you like that? Ik zeef de bladeren in ons eh, guestboek, wou ik zeggen. Een hoop leuke reacties. Onder andere van Steven Blazer Keep On Pumping, wat lekker zeg. Mooie kerstjingle trouwens. Toegift, toegift. Steve uit Leiden, hartstikke leuk dat jij gereageerd hebt. Dat geldt eigenlijk ook voor alle anderen die in ons kerstboek vermeld staan. I'd like to get to know you better. Maybe tonight we can get together for a while, you and I. I just don't have time, but I'm not turning you down. I can't accept your invitation now. I work all day. I think you're worth the wait. of Succes bent, oftewel de SOS Band hier op 958. Met Weekend Girl. Nou, het kan makkelijk zijn, zo'n zo weekendmeisje. ben er door de week geen last van, alleen in het weekend. <laughs> Even terug te komen op ons kerstboek. Ook een leuke reactie van Joep. Waar vandaan eh, kan ik niet zien, maar... Goedemorgen, dat is weer lekker wakker worden. De wekkerradio staat weer te dansen op mijn nachtkastje. Super hard, super. Ga zo door. Je hebt geen vuurwerk meer nodig, dit knalt ook. <laughs> Leuk Joep. En Tim. Tim gereageerd uit Loosrecht. Goedemorgen, wat een goed begin van de eerste kerstdag, zegt Olaf. Top muziek, ontvangst weer hoor. Hartstikke leuk. Daar doen we het voor, hè, hier op de grote 958. Herbie Hancock deed allemaal in 1983 met zijn Rocket. De ultieme breakdance plaatje wordt hier allemaal op de grote 958. Drie minuutjes over half negen. Leuk dat je nog luistert. that I'm living for. And there's no other lover that can give me more than you, baby. the way I feel, baby. Oh. personal touch. had ze alcoholprobleem nog. De champagne hing er nog tussen. Tussen de tanden misschien maar. 13 over half 9. De laatste 17 minuten Hendrix op de radio. En daarna... Ik zou bij god niet weten wie die na mij komt. Ik voel wel geprikt in mijn rug, maar... Ik kan niet precies zien wie het is, want... Misschien te veel champagne, ik weet het niet. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops Zo'n knal op mijn hoofd gehad, ik weet het niet. Say oops upside your head. We gaan lekker een lange versie voor je draaien. Het wordt er een van de Gap Band. Oops upside your head. Hier op de grote 958. Say oops upside your head. I'm back at you again.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 Say difference. She gon' dance anyway. Hey. Say upside bigger the headache, the bigger the pill, the bigger the doctor, the bigger the bill. Say it loud. you love me to dance? Jack was slicker than Jill on the hill. Let gonna say it for you. Jack and Jill in love to Have a little fun. Stupid deal. and now they got a son. Just do something. Won't make them same Now, I'm coming Still on the one having fun. Shake boots upside your head. Shake boots upside your head. Shake boots upside your head. Shake boots upside your head. Shake boots upside your head. Shake boots upside your head. Shake boots upside your head. I be the big troll on the bridge. Everything we do is at the bar. Upside your head. Shake boots upside your head. The slimy troll on the bridge. Shake boots upside your head. Shake boots upside your head. the wall. Say your head. Now dig this groove. Groove on. Say loose, slide your head. Say loose, slide your head. Say loose, slide your head. Say I said, wait a minute. I don't believe it. Don't believe It's fucking don't believe that I wanna dance. It's coming to you live from Nashville, <laughs> Oh. USA. that I wanna dance. Don't Well, disco, and as we all know, go. it, sucker. Oh! Under the bridge. Just because you don't believe that I wanna dance. What happened to Jack was slicker than Jill. Tell him again. emotion, so much devotion. And when we talk, we whenever my heart, your telephone line is tied right to my heart. Your love is knocking down and so You may hide and close your door, baby. baby. Open up, I swear it's. Angela, I'll Be Good. De ene laatste plaats van mijn programma. Vier minuutjes voor negen. Ik heb drie uur lang achter elkaar mogen draaien voor je en dat was me een waar genoegen. Ik laat je achter met Donna Summer en The Last Dance tot 9 uur. Ik zou zeggen, blijf lekker afgestemd op de grote 958. Er gaat nog een hoop gebeuren. Misschien dat we zelf wel doordraaien, ik weet het niet. Het is allemaal nog niet bekend. Wordt druk oververgaderd op dit moment. Hey, wat mij betreft nog een hele fijne tweede kerstdag. Een hele fijne avond. Drink niet te veel. Rij en vrij voorzichtig. Denk aan mij <laughs> en wat, wat nog meer. Hey, tot eh, zondag. Dag. Overal heb je gezocht naar de muziek van jouw verlanglijstje. verlanglijstje. Je bent alle zenders al af geweest, maar nergens kreeg je wat je echt wilde horen. Maar ineens, vlak voor kerst, werd de eten gevuld met een magisch geluid. De kerstman raast ineens vrolijker dan ooit over de daken van Amsterdam... met op zijn radio een ongekende hoeveelheid unieke dancehits. Dit is de sound van 958. 958. Dance Radio op het maximale level. Laser FM. Nu 24 uur per dag. Live vanuit de hoofdstad. Oh, lift me up. Lift me up. And carry me in your arms tonight. The moon and the sun. You lift me up. Oh. is in motion. The wheels of love. Don't you know that it's in motion? In motion. Ooh, oh, oh yeah. voor de muziek en de programma's van Laser FM. Oh no, they're going at it again. Sorry, man, boy, this is too much. Surf naar www.laserfm.nl. Laser FM.